4 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. ProRail is begonnen aan de grootste spoorwerkzaamheden van het jaar. Rond naar de bussen worden wissels weggehaald en er komt een nieuw beveiligingssysteem. Tussen naar de bussen en Weesp rijden helemaal geen treinen. En daardoor zijn er minder treinen tussen Utrecht, Amersfoort, Lelystad, Amsterdam en Schiphol. De NS zet bussen in en raadt aan om de reisplanner voor vertrek te raadplegen. Het werk duurt drie weken. In Gorkum is een gaslek ontstaan bij een tankstation. Een auto reed het vulpunt van een LPG-installatie kapot. Bij het ongeval zijn twee mensen gewond geraakt. Na een eventuele derde gewonde wordt nog gezocht met een politiehelikopter. De brandweer heeft het lek onder controle. Er zijn geen woningen ontruimd. De afritten van de A15 en de A27 zijn even afgesloten geweest. Lionel Messi is voor drie maanden geschorst voor wedstrijden van het Argentijns elftal. Tijdens de Copa Americana vorige maand noemde hij de Zuid-Amerikaanse voetbalbond corrupt. Ook zei hij dat gastland Brazilië voorgetrokken werd door de bond. Messi bood zijn excuses aan, maar wordt nu toch geschorst. Ook krijgt hij een boete van 45.000 euro. De voetballer mist nu de komende vier vriendschappelijke wedstrijden van Argentinië. En op de luchthaven van San Francisco mogen geen plastic flesjes meer verkocht worden voor eenmalig gebruik. Het verbod geldt voor restaurants, cafés en drankautomaten. Reizigers die water willen drinken moeten hun eigen flesjes meenemen of herbruikbare exemplaren kopen. De stad San Francisco stuurt al jaren aan op het verbannen van plastic. Of verkopers een boete krijgen als ze, als ze, als ze flesjes blijven verkopen is onduidelijk. En het weer. Het is bewolkt vannacht. Die bewolking houdt de komende dag aan. Vanochtend is er een kleine kans op buien. Vanmiddag is het vrijwel droog en laat de zon zich zien. Het wordt 20 tot 23 graden. Zondag is het met 23 tot 26 graden een stuk warmer.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 Here we are alone. My lips on yours. The taste of candy and salt drives me for more. Here we are again, telling me it's my fault. Things I don't understand. Things beyond control. Here we are alone. You're resting by my side rainbows, broken glass, and shattered my eyes, cloud my mind. You color me, you color my soul, paint me red in places once filled with gold. my heart with your ball point Ben say you love me again and again. There will never be an end to this love, my dear friend. You call me. shut my eyes, close my mind. is yet to come if I don't sleep. het NOS nieuws van...